Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het Groningse Loppersum is vanmiddag rond kwart over vijf een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,7. Daarmee is het de zwaarste aardbeving van dit jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De trillingen werden tot in Overijssel gevoeld. Er zijn nog geen berichten over schade door de aardbeving. Premier Rutte denkt niet dat er aanstaand weekend al een akkoord komt over een Europees herstelfonds voor landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. In de Tweede Kamer zei Rutte dat Nederland alleen zal instemmen als er met die landen keiharde afspraken komen over hervormingen. Gebeurt dat niet, dan moet er een nieuwe eurotop komen. Bij cateringbedrijf Sodexo Nederland verliezen 800 van de 3000 medewerkers hun baan. Sodexo is een bekende naam voor mensen die bedrijfsrestaurants bezoeken. Nu er veel thuis wordt gewerkt, valt een groot deel van de omzet weg. Het banenverlies bij Sodexo maakt deel uit van een golf van ontslagen in de horeca en catering. Een man van 36 uit Haaksbergen die kinderporno verspreidde... heeft twee jaar cel en tbs gekregen. Dat is anderhalf jaar minder dan de eis. De rechter vindt niet bewezen dat Martijn Z. het kopstuk was van het criminele netwerk... dat kinderporno-chatboxen op het dark web beheerde. Wel was hij er volgens de rechter bij betrokken. Bij Z zijn duizenden films en foto's van jonge jongens gevonden. Voor het eerst in 17 jaar is er in de VS een federale doodstraf voltrokken. Daniel Lewis Lee kreeg in een gevangenis in Indiana een dodelijke injectie... voor het doden van drie leden van een gezin. Met de hervatting van de doodstraf willen het ministerie van Justitie en president Trump... hun misdaadaanpak kracht bijzetten. Het weer vanavond vooral in de oostelijke helft van het land nog wat regen.